De werkgevers in de schoonmaakbranche willen weer met de vakbonden praten over een nieuwe CAO. De werkgeversorganisatie OSB had de onderhandelingen in december stilgelegd omdat ze de eisen van de bonden te hoog vond. In de oproep om opnieuw met elkaar om de tafel te gaan zitten doen de werkgevers geen nieuwe toezeggingen. Donderdag houden de schoonmakers hun derde landelijke actiedag, nu in Rotterdam. Sinds het begin van het voetbalseizoen zijn tientallen voetbalteams en spelers uit de competitie gehaald omdat ze geweld hebben gebruikt op of rond het veld. Sinds september gelden strengere regels van de KNVB om het geweld tegen scheidsrechters, spelers en publiek aan te pakken. Hele elftallen kunnen uit de competitie worden gehaald als sommige spelers van het team bij een vechtpartij waren betrokken. De KNVB wil met de strenge aanpak het imago van de voetbalsport verbeteren. Dit seizoen zijn al 37 teams geroyeerd en 29 voorwaardelijk uit de competitie gehaald. Individuele spelers krijgen tegenwoordig standaard een maximale straf, tenzij ze verzachtende omstandigheden kunnen aanvoeren. Verder zijn de procedures versneld, waardoor straffen sneller kunnen worden opgelegd. Het weer steeds meer plaatsen regen. Vanavond stijgt de temperatuur naar een graad of 6. Morgen vooral in het noorden buien, maxima rond 8 graden. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu langzaam op... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is nog wel veel vertraging. Tussen Leidsendam en Dorp staat 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is helemaal dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A12 en de A44. Op de A4 vanuit Amsterdam loopt het ook flink vast tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude staat 7 kilometer. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein 5 na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A13 van Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Valkenburg 7. De andere kant op bij de afrit Berkelen rode Roderijs 3 kilometer.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 Welkom bij deze uitzending en nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. Onder andere met Tracy Bird. A little lady standing next to me Isn't she a pretty thing? I'm the one that put that ring on her left hand Another fella can tip his hat And I'm as gentle as a pussy cat. But let it go much further than that And he's a dead man Cause that's a good way That's a real good way That's a good way To get on my bad side fishing on my TV He says he's only looking out for me He says he knows what the poor man needs in the long run But every year gives himself a raise With a chunk of every buck I make Nice talking like he wants to take my shotgun That's a good way Weet je de vier dames uit, eh, uit nee, de drie dames uit Amerika, de Dixie Chicks. Zij hadden een eh, veelbelovende carrière totdat ze op een gegeven moment een uitspraak deden over een president ja, en toen was het helemaal over. Maar niet iedereen was het eens met eh, de muziek zien daar in Amerika. Want die zeiden gewoon van, laat ze toch gewoon hun muziek maken. Iedereen mag toch hun eigen mening hebben. Een van de dames die zei van, laat ze gewoon muziek maken, cd's uitbrengen. Want mijn dochter, zij leert zo goed op de muziek van de Dixie Chicks. Voordat zij gaat eh, studeren s'avonds draait ze eerst even Goodbye oh. Mary geproduceerd door Blake Chancy en Paul Worley. Het is hun eerste cd geweest, gewoon onder hun eigen naam uitgebracht. En eh, ja, ze zijn helemaal van het, eh, van het podium verdwenen, zal ik maar zeggen. Soms kan het heel raar gaan. De ene keer dan is het een eh, country artiest die steeds meer popmuziek gaat maken. Soms dan heb je popartiesten die wat meer country gaan maken. Maar zo zijn er ook mensen die zich bezighouden met musicals. En het dan op een gegeven moment toch echt fijn vinden om country muziek te gaan zingen. Een van die mensen is Lee Greenwood. Hij heeft een nummer opgenomen van Daryl Scott, I'm trying. He Said I'm not pointing fingers, he said yes you are. Cause you wouldn't bring it up if you were. If I told you I'd been walking out in the dark night thinking... would you take as truth this alcoholic's word? I can't change what's done is done, but I can tell you this: not a day goes by that I don't curse myself and all my sins. And I need you to hold on to while this part of me is dying. Though I haven't kicked the demons that haunt me I'm trying I'm trying She sat down on the floor and said I wish I was stronger Right now I feel fragile as glass what's held you has freed you And I hate these doubts that keep on coming back My parents think I'm crazy Staying here this long But there's nothing more haven't found the faith that I need I'm trying love you still You said I don't know why I've been a fool But I can tell you this Not a day goes by that I don't curse myself and all my sins Then he dropped down to his knees And by now they both were crying Said I haven't I'm trying Oh, I'm trying weet hoe mooi dat dit eh, gezongen is, mooi gearticuleerd. En dat is iets wat ze in de musicals altijd doen. Lee Greenwood heeft een cd opgenomen, Same River, Different Bridge. En dat is alweer jaren geleden dat hij eh, dit heeft opgenomen. Maar regelmatig komt hij toch nog terug in de country scene met eh, prachtige nieuwe liedjes. Charlie Robinson zingt het niet zo mooi gearticuleerd, maar wel zo prachtig hoor. It's been driving me mad Cause you're the best thing That I've ever had And I want you I want you bad So come on Let's give it a whirl And we can shake up The whole wide world And I want you Oh, I want you, girl Coming cd op Lucky Dark. En hoe dat die cd toen zou gaan heten, dat was eh, nog niet bekend. Misschien wel gewoon I Want You So Bad, zoals het liedje heet. Of gewoon onder zijn eigen naam Charlie Robinson. En op diezelfde cd, die compilatie cd, staat ook dit nummer. En dan kan ik het niet laten om dat te draaien hoor. Mary Dane, Troy Vergus, zij hebben het geschreven voor Trisha Yearwood. I would love you anyway. Alicia Yearwood. Eh, tegenwoordig eh, is ze getrouwd en eh, ze maakt niet meer zo gek veel muziek. Af en toe staat ze nog eens een keer met, met haar man op het podium, maar ja, dat mag eigenlijk ook geen naam hebben. Hè? Tim McGraw heeft een cd uitgebracht, de Greatest Hits. En ik wil u daarvan twee nummers laten horen. Er staan 15 tracks erop en bandje nummer 10 is dit. Ja, dus dat zou ik ook reageren. Hoor. Zo oh, als ik een cd uit mocht brengen met de best of. Something like that. Hot sun, dancing on the river. We'd sit on the bank, watch the world go by. Our feet in the water, she pressed her lips to mine. We were so long on love, but short on time. A honeymoon sweet and a little wild. She was mine Oh, for a little while And I laugh every time I start to think about us We sent that summer out in style And she's gone, but she left me with a smile Cause she and head on down to Airport Road. Put the seats back, watch the planes leave town. She always said nobody's strong enough to tie her down. Oh, but I wasn't looking for that anyhow. I knew she'd leave, but I didn't know when. It matters to me now every time I start to think about her We sent that summer out in style And she's gone, but she left me with a smile For she was mine pictures now Of me and her in those summer nights My mind fills with her Oh, but it's alright cause I laugh every time I start to think about us We sent that summer out in style And she's gone, but she left me with a smile Cause she was mine, yes she was mine Mooi nummer, hè? En ik wil u eigenlijk nog eentje laten horen van dezezelfde cd. De cd die komt uit, eh, uit het jaar 2000, dus eh, het wisselen van het millennium, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. Toen heeft deze Tim McGraw de best of uitgebracht. En dit is nog zo'n mooi nummer van diezelfde cd. En eigenlijk zou dit iedereen tegen elkaar moeten zeggen, hè? Maybe we should sleep on it. Zodat we er nog eens beter over na kunnen denken. a lightning Deze cd komt dus uit het jaar 2000. Het is al een oudje in de muziek zien, Maar eh, ik heb nu een cd in mijn handen. Die is echt spiks splinternieuw. Ik heb hem net binnengekregen. Ik eh, ben dit programma aan het opnemen en Deens, mijn vrouw, komt binnen en die zegt van, daar is een nieuwe cd binnen. Hij heeft ze gevonden in onze postbus. Kevin Leftwich, zo heet de man. En heeft de cd The Ghost in the Keyhole uitgebracht. Het is zijn eerste solo project, want hij is altijd bezig geweest in, eh, in de country rock scene. En dat heeft hij al gedaan zolang als hij zich kan herinneren. Van zijn, af zijn veertiende jaar is hij begonnen met maken van muziek. En kwam toen in allerlei eh, bandjes terecht eh, zowel popmuziek als eh, country music. Nu heeft hij dan een cd uitgebracht en die is een beetje, ja, eh, alternatieve country songs of love, zo wordt het wel genoemd. Heartbreak, Lament, Adventure en daar zit ook een heel klein beetje bluegrass in de nummers in af en toe. Dat is wat hij er zelf over vertelt. Ik pik er gewoon zomaar één liedje tussenuit. Always been you. I first saw you on our high school grand. all of us kids were hanging around, waking the dead in our small southern town. I never knew it was you. Time slipped by and the dream years passed. We ran hard and we grew up fast. We both got married, it didn't last. feel it too. The timeless connection between me and you. Do you feel it down in your soul? not really. experienced the same thing too. Somehow I never saw the clue. I never knew it was you. We met again just the other day. Now our lives are fading to gray. One of two lifetimes have slipped away. I finally recognize feel it too. Donna Minton en Joe Tilson in de harmony vocals, Kay Crouch percussion en Patrick Crouch acoustic guitar, violin en bass. Ze hebben het dus allemaal eigenlijk in eh, eigen beheer opgenomen. Kevin Leftwich, je moet maar eens kijken op zijn, eh, op zijn web, daar moet u achter zetten, .com. En dan komt u terecht eh, op de fotopagina waar je kunt zien hoe hij zijn cd heeft opgenomen. En daar staan ook nog foto's op van de cd-presentatie in juni van het vorig jaar. Dit is ook weer zo'n onbekende, Lane Jackson. Where Daddy Lived, zo heet deze cd en ik heb besloten om de titeltrack na te laten horen aan In the mountains of Kentucky Sitting between two hills In a two-bedroom run-down shack That's where my daddy lived We had no to draw it up from the well No such thing as cable TV And the postman, he didn't bring our mail tears in her eyes dependent and injection. En zo heb ik nog een aantal van dit soort cd's liggen. Het zijn allemaal independent eh, labels waar dit vandaan komt. Oftewel zelfstandige labels. Dus allemaal cd's uitgebracht onder eigen naam. Soms dan klinkt het een beetje minder. Soms dan klinkt het een beetje rommelig. Maar goed, misschien dat ik eh, binnenkort wel eens een keer een hele uitzending ga wijden aan dit soort muziek. I never lived through the Great Depression. Casey Chambers van de CD The Captain I Cry Like a Baby. En, en dat is van eh, Blake Shelton, de albumversion. Prachtig liedje van de CD The Dreamer. My brother said that I was rotten to the core. I was the youngest child. guess I got by with more I guess she was tired by The time I came along She'd laugh until she cried I could do no wrong She would always save me because I was her baby I worked a factory in Ohio A shrimp boat in the bio I drove a truck in Birmingham Turned 21 in Cincinnati I called home to mom and daddy I said your boy is now a man said I don't care if you're 80 You'll always be my baby but that one is my baby. I got a call in Alabama, so come on home to Louisiana and come as fast as you can fly. Cause your mama really needs you and says she's gotta see you, and she might not make it through the night. The whole way I drove 80 So she could see her baby She looked like she was sleeping And my family had been weeping By the time that I got to her side And I knew that she'd been taken And my heart, it was breaking I never got to say goodbye I softly kissed that lady And cried just like a baby Ja, en dan kan ik alleen maar bij mezelf denken. Een prachtig liedje over het eh, leven van een jongeman die zich niet zo kan houden aan alle regeltjes die voorgeschreven worden door de familie. Jamming on Bob Marley. En dat allemaal op het Bluegrass toner. No woman, no cry. plaatje heet The Jamming Bluegrass. En dan daarachter staat Celebrates in dit geval Bob Marley. Maar zo zijn er nog een aantal cd's uitgebracht met eh, allemaal dit soort muziek van grote, grootheden uit de popmuziek. Die dan weer eh, door eh, deze jamming zijn teruggebracht naar de bluegrass. Er staan geen namen op, alleen maar het zijn goede artiesten. My all-time favorite, Randy Travis. Doug Johnson en Kim Williams hebben het geschreven. Free Wooden Crosses. A farmer and a teacher, a hooker and a preacher. Riding on a midnight bus, bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education. And two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign And 18-wheelers can't stop on a dime There are free wooden crosses on the right side of the highway Why there's not four of them, heaven only knows I guess it's not what you take when you leave this world behind you is what you leave behind you when you go. That farmer left to harvest a home and 80 acres The faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, can't you see the promised land? As he lay his bloodstained Bible in that hooker's hand. There are three wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not four of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you what you leave behind you when you go. That's a story that our preacher told last Sunday as he held that bloodstained Bible up for all of us to see.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 Gemiddeld kunnen de voetballers 5 dagen niet werken en 16 dagen niet sporten. Na de herstelmelding loopt ruim een kwart nog rond met pijnklachten. Voor het onderzoek zijn een seizoen lang ongeveer 20 voetbalteams in de eerste klasse van de amateurs gevolgd enkel, knie en hamstringblessures komen het meeste voor. Welke warming-up methode wordt gevolgd blijkt niet van invloed te zijn op het aantal blessures. De KNVB is van de uitkomsten geschrokken. De bond wil in de opleiding van trainers en coaches meer aandacht besteden aan het voorkomen en het snel herkennen van blessures. De film Sonny Boy naar het boek van Anniette van der Zeil is afgevallen in de race om de Oscars. De film komt niet voor op de shortlist van